Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Groot-Brittannië heeft voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza hulpgoederen gedropt. Het gaat om 4 ton aan spullen, waaronder medicijnen. De pakketten zweefden met een parachute naar een ziekenhuis in het noorden van Gaza. Intussen gaat het overplaatsen van patiënten van het Nasser ziekenhuis nog altijd door. Er is bijna geen water en stroom meer, vertelt deze verslaggever van Al Jazeera. It's not safe for them to stay there. They don't have the quality of care, the medical care that they deserve and they need. Vorige week viel het Israëlische leger het ziekenhuis binnen omdat er lichamen van Israëlische gijzelaars in het gebouw zouden liggen. En dat de hond van de Amerikaanse president Biden geen lievertje is, wisten we al. Eerder was al bekend dat hij geregeld in de kuiten hing van beveiligingspersoneel. Maar nu blijkt uit nieuwe documenten in handen van de BBC... dat hij ook in de borst en schouder beet van mensen die in het Witte Huis kwamen. Dat zou ook veel vaker zijn gebeurd dan eerder gedacht. Een medewerker moest zelfs naar het ziekenhuis. Het hondje dat luistert naar de naam Commander moest vorig jaar al weg uit het Witte Huis. En slachtoffers van misdrijven hebben er vaak veel last van... als de dader niet voor de rechter hoeft te komen, zegt slachtofferhulp. Het gaat dan om kleinere delicten waarbij criminelen online of via WhatsApp geld aftroggelen. Maria was ook het haasje toen ze onbedoeld geld overmaakte aan criminelen... die zich voordeden als haar bank... De politie reageerde te laat, vertelt ze tegen verslaggever Onno Beukers. Dat is heel verbazingwekkend, want het duurt een week tot anderhalve week... voordat je daar een afspraak eh, hebt. En dat had ook nog gevolgen, hè? Ja, want waar ze het geld op hebben genomen... die wisten na een week zo'n band. Dus kunnen ze dat niet meer terugvinden. De videobeelden van het pinapparaat. Ja, ja, ja. Van die creditcard hadden ze nog wel videobeelden. Maar het leuke is dat ik die dan niet mag zien wegens de privacywet. Volgens justitie is er vaak te weinig bewijs in dat soort zaken. Slachtofferhulp zegt dat de politie en het OM te weinig mankracht hebben... waardoor grotere strafzaken voorrang krijgen. En het weer nog. Vanochtend droog en op veel plekken bewolkt. Af en toe prikt de zon er doorheen. Vanmiddag en vanavond veel wind en er trekken flinke buien over. Het wordt 11 tot 13 graden.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 De 400 winkels van blokker staan er slecht voor... mede door concurrentie van koopjeswinkels zoals de Action. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid wordt bijzonder hoogleraar bij een technische universiteit in Singapore en gaat daar de onderzoeksafdeling leiden. Kuipers vertrok begin dit jaar plotseling als demissionair minister vanwege een functie in het buitenland. De slachtoffers van misdrijven voelen zich vaak in de steek gelaten als een dader niet voor de rechter hoeft te komen. Ze zouden graag hun zegje doen tijdens een rechtszaak, maar steeds meer zaken blijven liggen of worden door het OM zelf afgehandeld. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Vanmiddag regen en een harde wind bij zo'n 12 graden. hella low. <laughs> what do they call you, Mr. Tin Man or something? See, I don't want your cars, I don't want your jewelry.